Als het luchtruim boven Noord-Korea weer open gaat voor vliegtuigen... kunnen luchtvaartmaatschappijen tijd en geld besparen... op vluchten tussen Azië en Europa en Noord-Amerika. Gedetineerden in Sittard hebben de gevangeniswinkel gebruikt om andere gevangenen te voorzien van een telefoon en drugs. Dat blijkt uit een incidentenlijst van de Limburgse gevangenis. Twee maanden geleden werd een pakket met tientallen ecstasypillen, blokjes hash en een mobiele telefoon onderschept. De spullen zaten verborgen in een krat met boodschappen... bestemd voor gedetineerden in de gevangenissen van Sittard, Middelburg en Arnhem. Wie de spullen erin heeft gedaan is niet duidelijk. In een kliniek bij Basel is David Goodall overleden. De Australische wetenschapper van 104 jaar oud kwam de afgelopen weken in de publiciteit omdat hij klaar was met zijn leven, maar in zijn eigen land geen stervenshulp kon krijgen. In Zwitserland vond hij die hulp wel. Een arts bracht aan het begin van de middag een infuus aan, waarna Goodall zelf de knop omzette en het dodelijke middel zijn lichaam instroomde. Hij stierf in het bijzijn van zijn familie. Het schot dat gistermiddag op het station van Brussel-Zuid werd gelost... was het gevolg van een vete tussen twee families. De dader is nog niet opgepakt, maar de politie weet wie het is. Eh, het vuurwapen is gevonden op de vluchtroute van de man. De harde knal leidde tot paniek onder reizigers. Een deel van station Brussel-Zuid werd door het leger en de politie ontruimd. Het weer dan nog, grotendeels droog en vanuit het zuiden breekt de zon steeds meer door. In het oosten zijn nog tot in de avond veel wolken.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 Et n'oublie pas les 18 mois de Nicolas. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Ah, ah en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Ne tentez pas, j'ai ce qu'il faut, on n'est jamais perdant. Quand on aime, j'ai mes bouquins et ton petit chien, eux sont contents. Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. ah. ah appelle moi si par bonheur elle n'ouvrait pas. nanana, nanana, nanana, nanana, tu sais toujours où me trouver, moi je ne bouge pas. Moi je t'aime et n'oublie pas la communion de Nicolas. Pas de chance, j'allais t'emmener en Italie en voyage d'amour. Pas de chance, moi je t'aime aussi et depuis bien plus longtemps que lui. Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, Tu sais toujours où me moi je ne pas. Moi je t'aime. Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. Voici les clés pour le chaos où tu changerais de vie. A À ta santé, à tes amours, à ta folie. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid. Car je t'aime. Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Ah, ah. Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Welkom terug bij Matchbox op deze donderdag de 10e mei. De dag waarop het... Uh, uh, gebeurde zo'n 78 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog begon. Of niet begon, dat Nederland werd binnengevallen. En eh, daar zullen we maar niet te lang meer bij stilstaan. In ieder geval, eh, hartelijk welkom terug bij het tweede uur. We begonnen met Gérard Lenormand en Voisy Leclerc. En ik weet één ding zeker, we zijn vandaag tot in Oostenrijk te horen. <laughs> van de Meer is op vakantie, dames en heren. Daarom zit ik er even gewoon gezellig de komende twee weken nog... <clears throat> om eh, zijn programma waar te nemen... en te zorgen dat zijn muziekkeus gewoon toch hoorbaar blijft. En dat is heel belangrijk, want de man heeft een zeer gevarieerde smaak. Mag je wel stellen. Maggie's Farm van de Blues Band. fold my hands and pray for rain. Got a head full of ideas that are driving me insane. It's a shame the way she makes me scrub the floor. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. daarvoor hoorde u eh, dan nog eventjes... Eh, I'm gonna, ain't gonna work on Maggie's Farm. No more van eh, de Blues Band. en Maggie's Farm liedje van Bob Dylan overigens. die is goed vertegenwoordigd vandaag. de heer Dylan al met Traveling Wilburys in het eerste uur. En zijn eigen Positively Street. En nou Maggie's Farm weer. Oeh, hij... ja. Goed vertegenwoordigd vandaag. Goed, en daarna dus Queen met I Want It All. Nou, een beetje hebberig, maar doet er niet toe. We gaan door met Bill Haley. And His Comets. En dat liedje dat heet Razzle Dazzle. On your mark. On your mark. Get set. Get set. Now ready. Ready. Go. Everybody razzle dazzle. Everybody razzle dazzle. Everybody razzle dazzle. If it's all night long. Now here's a dance. Everyone can do. It's the hipsters dance and the square cats too. Oh, what you do, do? Won't you take a chance? Oh, what you do, do? This is all you do. Oh, what you do, you do? You just take your baby, don't you leave that spot. Then you dance like crazy, give it all you got. That's the razzle dazzle, if you're ready or not. On your mark, on your mark, get set, get set. Now ready ready. that square. That's the razzle dazzle. When it's everywhere. On your mark, on your mark, get set. Get de Comets. En uh, begon allemaal met Rock Around the Clock en zo. Eh, uit die gelijknamige eh, film. En hij was eigenlijk een beetje, zo'n beetje de eerste blanke die zich met de rock'n'roll roll bezig ging houden. Tot die tijd heette het nog niet zo erg. En was het vooral natuurlijk muziek van de Afro-Amerikanen. Zoals jongens als Fred Domino, Little Richard, Chuck Berry, noem ze allemaal maar op. En eh, ja, Willy Helly bracht het dan eigenlijk een beetje bij de blanke deel, het blanke deel van eh, de Amerikaantjes. Goed, oké, Razzle Dazzle. En we gaan door met eh, Funking for Jamaica. En dat is van de heer Tom Brown. Lekker! man. Funking for Jamaica. Ik lees eh, net zo een, leuk, een mooi bericht. Eh, misschien zal Bart dat ook wel leuk vinden om te horen. Eh, we hadden natuurlijk in het eerste uur het nieuwe binnenkomen van de Beach Boys. van die top 40 van vijf jaar geleden. Nou, op 8 juni komt er een nieuw album uit juni komt er een nieuw album van de Beach Boys uit. The Beach Boys en de Royal Philharmonic Orchestra. Dat betekent dat ze een aantal oude nummers van de Beach Boys hebben opgepoetst. En het Royal eh, Philharmonic daarbij hebben laten meespelen. Dus dat even hot nieuws. Dat las ik toevallig net. Dus heel gezellig. Dan weet u dat ook weer. We gaan met, eh, verder met uh, The Electric Light Orchestra. Evil Woman. get you. It's so good that you are feeling pain, but you better get your face on both. uiteindelijk eh, met Roy Wood en eh, natuurlijk Jeff Lynn. Die eh, dat bandje oorspronkelijk overnam van Roy Wood. Die het opstartte, Electric Light Orchestra. En Jeff Lynn nam het open En dat werd een heel groot succes. Met knijters van hits zoals dit Evil Woman. Frankie Miller gaan we doen. En die, heeft het over, die heeft een liefdesbrief geschreven. Nou, ik weet niet wie, maar doet er ook niet toe. Het heet Love Letters. Joehoe! En het eindje van eh, deze versie, dat eh, refereert dan weer een klein beetje naar Tom Jones, want die heeft het ook opgenomen. En die begon zo, met zo'n uh, introotje. Ja, zo is dat. Ehm, het volgende nummer is van The Temptations. En dat is een nummer dat ook gecoverd is door de heren de Rolling Stones. Jawel, hebben ze echt gedaan. Ain't too proud, too bag. Hier zijn The Temptations. if you Out of The Temptations. Ook opgenomen de zijkant door The Stones. Roger Miller. And I stumble to the breakfast table while the kids are going off to school. Goodbye. Little green apples. And she reaches out and takes my hand and squeezes it and says, How you feeling, hon? look across at smiling lips that warm my heart and see my morning sun. And if that's not loving me, then all I've got to say. God didn't make little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And there's no such thing as Dr. Seuss or Disneyland, and Mother Goose is no nursery rhyme. God didn't make all these green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And when myself is feeling low, I think about her face aglow and ease my mind. Sometimes I call her up at home, knowing she's busy, and ask her if she can get away and meet me. Maybe we could grab a bite to eat. And she drops what she's doing and she hurries down to meet me, and I'm always late. But she sits waiting patiently and smiles when she first sees me, cause she's made that way. And if that ain't loving me, then all i have got to say. God didn't make little green apples, and it don't snow in Minneapolis when the winter comes. And there's no such thing as make-believe Puppet dolls, autumn leaves, and BB guns Roger Miller en dat nummer dat heette The Little Green Apples. Dit is Frankie Valley. Tell it to the rain. Nou vandaag niet, want de zon schijnt. You're crying de voorzanger, of eh, voorganger, nou, frontman moet ik zeggen, van eh, natuurlijk de Four Seasons. En dit nummer heet Tell It To The Rain. Nou, doen we niet vandaag, want het is hier lekker droog. Dus de zon schijnt een beetje. Dus wat dat betreft zitten we weer helemaal goed in mei. Ja, zo is dat. Robin Gibb, broer van Barry en Maurice en zo. En het heet August Oktober gevoelig hoor. Autumn and Friday the winds blew July, September I knew you And Now as I sit on the sand hill I sing our song to the sea August, October, the grass grew. The sky was blue, and I want you. Now, as I look out my window, I see the world carry on. solo plaatjes. En eh, dat heet eh, eh, August, Oktober. En zijn grote hit was natuurlijk toen hij even kort uit de Bee Gees vandaan was. Het prachtige Saved by the Bell. Goed, terug naar Nederland en terug naar Nederlands, ja, je kan bijna zeggen enige rock junkie die we gehad hebben, Herman Brood. <laughs> en van hem een geweldig nummer, Never Be Clever. Oftewel, wees nooit verstandig. Tja, daar kom je er ook niet mee hoor. people say I used to do better. I guess I'm gonna have to get myself together, but I never, I never be clever. I never ever, never be clever. Some say I'm suicidal with a sense of humor. Some say I'm breaking it up, trying to start rumors.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 But I never, I never be clever. to do better, so I guess I'm gonna have to get myself together, but I never. I never clever. I never ever. I never be clever. You know that we weten allemaal hoe het met hem afgelopen is. Herman Brood en zijn Wild Romance. Geweldig bent Die band trouwens speelt nog steeds ehm, fantastisch. Wild Romance nog steeds. Eh, en, eh, maar ja, zonder Herman, want dat kan hij helaas niet meer. Goed, Never Be Clever. Ja, en ik heb eh, nog steeds contact met het zenuwcentrum. Want af en toe dan, ja, nou, dat komt helemaal goed jongens. De, we gaan door met Dr. Hoek. En Sharing Night Together. Oh, nou, dat is ook wel een beetje, een beetje raar op dit tijdstip van de nacht. Maar goed, de nacht moet nog komen. Sharing the Night Together. Dr. Hook. You're looking kind of lonely, girl. Would you like someone new to talk to? oh, yeah. kinda lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night. together. Ooh, yeah, sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. And if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind sharing the night together? Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. Cause I like feeling like I do when I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go? Where we can be alone together and turn the lights down low and start sharing the night. Dr. Hoek, man met het lapje voor zoog. En eh, voortgekomen uit Dr. Hoek en de Madison Show met natuurlijk de eerste hit Sylvia's Mother. En eh, die prachtige album waar ook dat liedje On the Cover on the Rolling Stone op staat. Bijvoorbeeld, zou even, dan weet u de link ook weer. Ja. Stevie Wonder. Oh, dit is zo'n mooie versie van, van eh, Blowing in the Wind van Bob Dylan. Uiteraard, Stevie. volver. de Midnighters. En dat heet eh, Let's Go, Let's Go, Let's Go, Let's Go. Goed, dit is denk ik de laatste voor vandaag. Het heet Sasha. En het is van Hank B. Marvin. U weet wel, van de Shadows. Marvin, u kent hem natuurlijk allemaal als de gitarist van uh, The Shadows. En eh, die had een eh, soloplaatje en dat ging over Sasha. Nou jongens, het is klaar. Bye, bye, is wel heel toepasselijk, hè? Bye Bye Blues, oftewel Matchbox zit erop. Volgende week eh, is het er weer en dan ben ik er ook weer. Eh, hartelijk dank aan Bart voor het samenstellen van de lijst. En eh, ik zou zeggen, maak er nog een mooie hemelvastdag van. En tot wat mij betreft tot morgen bij uh, Zandvoort Lunch Sport.